niemand hem de schuld te geven, niemand hem mee in de loop te zeuren. Ik heb genoeg niks te klagen, wat ik heb dat kan ik dragen, wat zou ik met meer gaan lopen leuren? Ik zoek mijn eigen weg, vol is vol, leeg is leeg, ik heb alles wat ik kan gebruiken. De jaren dat ik onder ben, hou ik mezelf al door het leven heen. Laat mij maar drinken wat ik drink, laat ze maar praten over mij. Als ze maar zeggen dat ik stink, dat je vanzelf alweer voorbij. ik, ben voor niemand schoof, rond meer neer en niet verrooi. Ik doe mijn dingen verder, laat me wijen. Als ik zin heb, dan doe ik niet nu, dan ga ik naar de keer, Als ik niet anders kan, dan ga ik bij je. Ik regel mijn eigen tier, ik merk mezelf al hoe het hier. Ik maak zelf bloed, waar ik aan doe het De jaren dat ik onder ben, hou ik mezelf al door het leven in. Laat mij maar drinken wat ik drink. Laat ze maar brood en over mee. Laat ze maar zeggen dat ik stink. Dat je al alweer voorbij. is eigenlijk geen probleem Of ik wat meer of minder neem Of wat zou ik vandaag nog moeten Ik heb alles bij de hand Mijn eigen zon, mijn eigen land Mijn boer, mijn wolken en mijn sterren Die horen dat ik onder ben Hou ik mezelf al door het leven Alleen maar drinken waar ik drink, laat ze maar proeven.